Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Verdachten van de mishandeling op Mallorca blijven voorlopig vastzitten. Een man van 18 uit Hilversum, die vorige week werd opgepakt, blijft in voorarrest. Heeft de rechtbank in Utrecht besloten. Het OM vertelde eerder al waar hij van wordt verdacht. Hij wordt ervan verdacht eigenlijk van twee dingen. Eén, betrokkenheid bij de mishandeling die heeft geleid tot de dood van 27-jarige slachtoffer. En daarnaast poging doodslag voor eh, ongeveer op datzelfde moment een ander slachtoffer. Eerder werd er al iemand van 19 uit Hilversum opgepakt in de zaak. Zijn voorarrest werd vorige week al verlengd. In Litouwen hebben honderden Wit-Russen gedemonstreerd tegen president Lukashenko. Het is vandaag een jaar geleden dat hij zichzelf tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitriep. Protesten tegen die uitslag werden met geweld aangepakt en veel oppositieleden werden opgepakt. Een man van 45 is gisteren opgepakt omdat hij voor de lol stenen stond te gooien naar willekeurige voorbijgangers. Dat gebeurde op het station van Spaarnwoude. Toen agenten op de melding afkwamen, ging de man er vandoor en kregen ook de agenten stenen naar hun hoofd geslingerd. In Utrecht zijn drie klimaatactivisten opgepakt omdat ze het hoofdkantoor van de Rabobank hebben beklad. Met groene verf werd er Rabobank is gif groen op de ramen geschreven. Het gebouw is inmiddels weer schoongemaakt. En kom je terug van de camping in Italië of een weekje croissants happen in Frankrijk... dan moet je aan de Nederlandse grens nu je coronabewijs kunnen laten zien. Dat je bent gevaccineerd, genezen of getest... De marechaussee stond vandaag aan de grens met België te controleren. We pakken ook de provinciale wegen mee eh, en eventuele sluiproutes. Eh, dus als we zien dat bijvoorbeeld mensen omrijden, dan kunnen we daar natuurlijk ook eh, op acteren en de controles verplaatsen. En ook op de vliegvelden moeten vakantiegangers het bewijs op zak hebben. Deze jongen liep tegen een probleem aan. Het scannen werkt bij mij niet. Mijn QR-code had kuren, denk ik. Je hebt, je de vakantie. Maar het was wel een echte QR-code. Het was een echte QR-code. Nee, nee, nee, dat doen we niet aangelukkig. Maar ik kan mijn andere documenten ook bij van het prikken zelf. Dus eh, het is gelukkig goed gekomen. Heb ik het weer nog. Te trekken buien over. Vooral in het oosten en noorden blijven die vanavond hangen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en ook onweer. Het wordt 19 tot 23 graden.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 Come down with the Friday fever. There's only one thing that will do. Turn up the jukebox, break out the whiskey. We'll knock back while the fiddles play. And I'm putting all my cares behind me. Gonna tone my blues away. Every morning I'm up for the sunrise, working hard just to make my pay. Looking forward to my Friday paycheck, son. I wish you'd come every Lord knows I was born for a good time. I got neon in my blood. Midnights and honky tonk angels. That's the only life I love. turn up the jukebox, break out the whiskey. We'll knock back while the fiddles play. And I'm putting all my cares behind me. Gonna honky tonk my blues away. the shots keep coming, you won't hear me complain. Successful Radio Show. En deze keer net even anders dan anders. Want we hebben af en toe ook thema-shows. En dat is deze keer het geval. Allemaal liedjes waar het woord blues in voorbij komt. En we openen de show in 2008 met Twins uit een nummer uit 2008. Jonathan East en Honky Tonk My Blues Way. Iedereen van harte welkom en ik zou zeggen, geniet ervan. Eh, we hebben heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. We gaan nu naar North Carolina voor een nummer van Sideline. Dit is Crash Course in the Blues. To a boy from Indiana fresh off of the farm. LA looks like heaven when it's ever open arms. My mama said to watch yourself like mamas always do. And daddy said those city girls will walk all over you. So I hit the pavement running out on Hollywood. was a crash course in the blues. we're screaming down the freeway In this fancy foreign car Headed to another party I've never seen so many stars Just when I thought I'd make my move And ask her to be mine She runs off with somebody new And kisses me goodbye She was incredible She was a crash course in the blues The Daughters of Justice. Drie zusjes geboren in Texas en die opgroeiden in Oklahoma. Hun debuutalbum Blood Harmony is al een keer een spotlight album in onze show geweest. En op dat album zingen ze over Redneck White Trash Blues. Take a ride at the wrong side of the tracks. Take a sharp left at the chicken shack. FM 62. That's where my mailbox comes in view. Mama's in the kitchen cooking chicken in a pan. Daddy's yelling, sister, she's in trouble again. I don't know what I'm gonna do. I got a redneck, white trash kind of blue. My alarm clock's the sound of the passing train school and hand-me-downs again. Prom queen pulls up in a new Trans Am. Daddy's truck backfires and here I am. Like a character from Dallas in a new designer jeans. Everything is perfect if you know what I mean. I got a suit of armor, it's this attitude of a redneck, white trash kind of blues. Red roots at the 11th Street Bar in my cowboy boots. Hij heeft een lekker nummer. Daughters of Justice en Redneck White Trash Blues. In 2011 kwam het derde studioalbum van Luke Bryan uit. Op dat album staat een nummer geschreven door Brand Cobb en Neil Medley... met achtergrondzang van niemand minder dan Aston Shepard. Dit is de Tailgate Blues. I catch my buzz in the black of night Where nobody ever goes and a warm wind blows If I lose my cool in the open and it shows that I'm down and I ain't alright I search my soul Spotlight album. En geen digitale brievenbus, maar we hebben ieder uur twee spiegelplaten. En we gaan voor de eerste gaan we naar een nummer wat in 1979 door Emmylou Harris op de plaat werd gezet. Het is wel apart, want eh, de schrijver van het nummer zette het later pas zelf op eh, de plaat. Lacoste Tucker die bracht het in 1978 voor het eerst uit en een jaar later dus Emmylou Harris. En de schrijver van het nummer Rodney Crowell vond het in 1993 pas tijd geworden om het zelf op op te nemen. Dus eerst Emmylou Harris uit 1979 en daarna 1993. De uitvoering van Rodney Crowell, Even Cowgirls, Cat the Blues. Dit is de Nashville Spiegelplaat. She's around the rock and tell you that. classic. 60 voor het tweede nummer dat van deze country zangeres uitkwam. Loretta Lynn hoorde je met Heartache meets Mr. Blues. Ehm, we gaan naar een nummer dat op de plaat werd gezet door Bobby Bear. Maar het was Chris Christofferson die het schreef. Dit is Good for Nothing Blues. I wash my face in sympathy. Nashville. Met nu country uit Nederland. van Maartje. Dat was de Hometown Blues. Het album Trouble Times van Ben Terrell stond al eens in deze show in het spotlicht. Alternatieve countrymuziek heeft ook een plek op de playlist van de National Radio Show. En dat hooi in The Gear Jammer Blues. heavy Got me feeling so smoke 1946 door Bill Monroe werd geschreven. Hij bracht het toen voor het eerst uit samen met zijn Bluegrass Boys. En dan hoor je bijna 50 jaar later de versie van Dwight Jokum. Dit is Rocky Road Blues. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Morning the road it won't be rocky long. naar wat volkmuziek. In 1977 werd het voor het eerst uitgebracht door Towns Vincent. Volkszanger David Olney bracht het in 1991 uit. Dit is Rex Blues en daarna gaan we weer naar de spiegelplaat. Ride the blue wind high and free. She'll lead you down through misery. Leave you low come time to go. If I had a nickel, I'd find a game. If I want a dollar, I'd make it rain. If it rained an ocean, I'd drink it dry and lay me down dissatisfied. It's legs to walk and thoughts to fly Eyes to laugh and lips to cry A restless tongue to classify born to grow and grown to die. So tell my baby I said so long Tell my mother I done no wrong Tell my brother to watch his own And tell my friends to mourn me none I'm chained upon the face of time Feeling full of foolish rhyme There ain't no dark till something shines I'm bound to leave this dark behind So ride the blue wind high and free She'll lead you down through misery Leave you low come time to go Alone and low as low can be zelf medelijden omdat een relatie ten einde is. Dat is de kern van deze spiegelplaat die in 1958 door George Jones, die het samen met Lawton Williams schreef, op de plaat zette. Velen zouden daarna volgen. Er zijn bijvoorbeeld versies van een Red Sovine, Skeeter Davis, maar ook van John Prine en Susan Tedeschi. Twee keer Color of the Blues. Dit is de Nashville Spiegelplaat. the skies like the twinkle in your Veel Spiegelplaat. Up above me that's with me. Show. Old school for life, baby. gingen ver terug in de tijd met een nummer geschreven door Maybelle Carter. Dit was de Carter Family met Lonesome Homesick Blues. In 1973 kwam het album Farewell and Andromeda uit van John Denver. En er staat een nummer op met ook het woordje blues in de titel. Dit is Whiskey Basin Blues.